vrijheid van anderhalf meter gewoon kunnen blijven bieden. Kijk voor meer nieuws en actuele berichten op langstraatmedia.nl. Info en hits. Oh yeah! Okay. Alright girls, we gotta slow this down one time. Here we go. One, two, en een bijzonder fijne zaterdagavond al gewenst. Even geen corona, maar even die heerlijke dansmuziek uit de jaren 80. Tot 7 uur is het de Funky, ofwel langs FM Funk Night. Every night, matter to versie van. Komt in 1982. Wild Girls was dat. 7 over 5, dit is langzamerhand een Funk Night. Uit de playlist nu Your Bro and Peoples. Anytime. natuurlijk. city. Oh, uh, building airtight. mood in the city's right. Whole lot going on tonight. Big apple shining bright. Oh, it's piece of on the run. Oh, New York away. It's happening every day. You can buy things cheap, but don't leave me on 42nd Street. clubs make fun and A way of life some. New York is still number one. New York is still number one. New York is still number one. New York is still number one. New York. Bible shines for me tonight. on the run. Oh, New York is still number one. New York is Het Souvenir 1981. Daarna Womack en ik. New York City 1986. Die LP komt En tot slot het legendarische America van Curtis Blow. Hier bij de Funky. Twee voor half zes. nu van Stephanie Mills. You can run for my love. Hallo, we zijn er tot 7 uur met de beste funk, disco en soul. what you do to me. actie. Die was Stephanie Mills. You Can't Run For My Love. 1983 schrijven we dan. Langs de we een Funk Night. Dit is George Duke. The king of the funk noemen we hem hier altijd. Rauw je Weeks and Company. niet yo ho yo ho, maar your next door neighbor. Hierbij langs de we hem Funk Night. Rock! and Fidelity. We sluiten u een op het Sit Down, Just Be My Lover. Nou, ik het nationaal gevolgd door het regionies met Erik van Vliet. Wat mij betreft, tot dadelijk. Kijk voor meer nieuws en actuele berichten op langstraatmedia.nl. Funk Night. the groove that we used to with. Now I know you haven't gotten there gotten totally Straat FM Funk aflevering 130. Hier op de zaterdagavond. Zaterdagavond, 7 over 6. Souvenir van Rick James, Cold Blooded 1983. Je weet wel, die man van de... Eh, The Groove 1980 was zijn grote hit. En dit is Robbie Hancock uit de Jazz Funk, Future Shock. We name. A problem seems to hit you from all sides. Uh. Music has a way of making crowded days seem sunny. When I'm grooving, I don't care if this whole world would just stop turning. Keep on rocking, never stop. Keep on rocking, baby, don't you stop. Keep on rocking. when I'm grooving. I don't care if this whole world would just stop turning. The town is full of rhythm, and the world is full of rhyme. The neon city lights they tell me that it's movie time. I keep on rocking, never stop, keep on. like you he's been seen with other faces folks say he changes with the night to break her heart is second nature oh girl he'll never do you right i'm warning you your heart's in danger but you can put your love on deze komt daar juist in. Paul Lawrence, Racism, 12 over half 7. Boy, he's a credit to his race. By the way, man. We still cool to be the white boy. By the black man. Waiting machines, take TV. Where do you find them? He criticized that man who's so out to the white man. Let me tell you, racist. was dat. hoor je Peter Sterrenburg. Hij komt net binnenwandelen. En Peters Platenparade. Geweldige muziek tot 9 uur vanavond. En wij gaan eruit met RJ's latest arrival Cry Like a Wolf. Kom op Van de Hoek. Nog een paar minuutjes. We zijn er als het goed is volgende week weer. Met langzamerhand en Funk Night. Veel plezier met eh, Peter en wat mij betreft... vrijwilligers van Mentorschap Nederland.